Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn sinds 7 oktober 2023 bij Israëlische aanvallen ruim 53.000 Palestijnen gedood. 50.000 mensen in Australië moeten klaarstaan om hun huis te verlaten vanwege overstromingen. In het Zuidoosten is in twee dagen tijd meer regen gevallen dan normaal gesproken in vier maanden valt. Voor sommige Australiërs komt de evacuatieoproep te laat, zegt correspondent Meike Weijers. Die zitten vast in hun huis, wegen zijn ondergelopen met water, dus zij kunnen niet zomaar meer weg. Gisteren zaten er ook al een hele hoop mensen op het dak van hun huis te wachten op hulp. Maar goed, er zijn wel heel veel mensen die die hulp nodig hebben, dus dat zal wel even duren voordat de hulp overal is waar het nodig is. Go Ahead Eagles trainer Paul Simonis heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract. Hij blijft in principe een jaar langer bij de club uit Deventer tot 2027. Simonus heeft pas één jaar achter de rug als proftrainer en won daarin meteen de KNVB-beker met Go Ahead. Hij, wordt genoemd als een, hij werd genoemd als een van de kandidaten om bij Ajax aan de slag te gaan, maar je snapt dat dat gaat hem dus niet worden. En een leerling van de middelbare school in Dordrecht is deze week tijdens de les onwel geworden door het gebruik van snoes. Dat is een soort theezakje gevuld met tabak dat je onder je bovenlip stopt. De jongen had problemen met ademhalen en viel flauw. Ja, eh, er was eh, snusgebruik. en eh, de klasgenoot was onwel geworden. Dat ze allemaal ijspak op hem hadden gedaan of zo om wakker te worden. Ze moesten bijna reanimeren. Ja, ik hoorde vaak dat anderen het wel gebruiken en zo. Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het niet goed dat ze daar verslaafd aan raken op zo'n jonge leeftijd. Dat is allemaal troep, dat is allemaal onzin. Dat moet je niet gebruiken, joh. Met de leerling gaat het naar omstandigheden goed. De school heeft alle ouders een brief gestuurd om te waarschuwen over de gevaren van snoes. Het weer trekken wat buien over bij 13 graden aan zee en 16 in Limburg. Morgenochtend ook nat, later vanuit het westen wat zon. Het blijft fris bij max 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat het, uh, eh, 10 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadshart. Kwartier vertraging. Ook door een ongeluk op de A10 Watergaasmeer richting Knopend Amstel. Tussen Landsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 12 kilometer file. Daar is de weg vrij. De A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Knopend Amstel 12 kilometer file door een ongeluk.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 No, no, no. We're moving. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw zijn er tientallen mensen in Gaza gedood bij Israëlische aanvallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een plek waar vluchtelingen zaten in de stad Deir al-Balla. De advocaat van Vito Shukralla spant een kort geding aan tegen de staat. Ze eist contact met haar cliënt. Shukrala was de advocaat van Ridwan Taghi. En er is al ruim 100.000 euro ingezameld voor het afscheid van de Groningse kinderen Jeffrey en Emma... Gisteren begon er een online crowdfunding. Op de site is te zien dat bijna 6000 mensen iets hebben gedoneerd.